Vierdaagse binnen. Rond half tien ging een Britse wandelaar als eerste over de streep. Hij was vorig jaar ook al de snelste. De laatste etappe gaat vandaag via Kaak terug naar Nijmegen. De 36.000 wandelaars worden daar feestelijk onthaald op de Via Gladiola. Bij de intocht worden weer honderdduizenden toeschouwers verwacht. De ANWB waarschuwt dan ook voor drukte op de wegen rond Nijmegen. Tijdens de Vierdaagse is ook dit jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan naar groepen wandelaars... Uit het onderzoek blijkt dat lopers die in het verleden een hartinfarct hebben gehad... slecht luisteren naar de gezondheidsadviezen. Ze hadden duidelijk meer last van uitdrogingsverschijnselen dan andere groepen. CDA-leider Verhagen roept de PvdA op om haar verantwoordelijkheid te nemen en mee te praten over het middenkabinet. Dat deed hij vlak voordat hij een bezoek bracht aan informateur Lubbers. Hij benadrukte dat het CDA al eerder een voorkeur uitsprak voor een middenkabinet van VVD, Partij van de Arbeid en CDA. Verhagen wilde niet zeggen of het CDA inmiddels ook bereid is om met de PVV en de VVD over een rechtskabinet te gaan praten. Ouders die net een kind hebben gekregen vergeten geregeld om hun kind aan te melden bij de zorgverzekeraar. Bij Stichting de Ombudsman kwamen het afgelopen half jaar zo'n 10 klachten binnen van jonge gezinnen die in de problemen waren gekomen. Ze waren te laat met aanmelden en moesten de ziekenhuisrekeningen voor het kind zelf betalen. Die rekeningen liepen soms tot 20.000 euro op. Volgens de wet moeten kinderen binnen vier maanden na de geboorte zijn aangemeld bij de zorgverzekeraar. En daarna worden de kosten niet meer met terugwerkende kracht vergoed. De gedupeerde gezinnen hebben na inmenging van de ombudsman hun geld toch teruggekregen. Het weer vrijwel overal zonnig, maar vanuit het zuidwesten trekken enkele buien het land in. Die kunnen gepaard gaan met onweer. temperatuur komt uit rond 22 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, maar met 19 tot 22 graden wel fris.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 写。 9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

Cristo.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 time for Africa.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

together to getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you.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 Stem nu op zomerse50.nl en luister in augustus naar de grootste zomerrits aller tijden. In de tiende editie van de Zomerse 50.